Twee kwamen terecht in onbewoond gebied. Een andere raket zou door Israël zijn onderschept. De aanvallen zouden zijn opgeëist door de Palestijnse Al-Quds-brigade. De laatste nog levende aanklager van de Nuremberg-processen is overleden in Florida, de Joodse Benjamin Ferenc. Als een van de eerste onderzoekers verzamelde hij bewijzen van misdaden in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Ferenc werd hoofdaanklager in het Einsatzgruppenproces in Nuremberg. Einsatzgruppen waren doodseskaders van de naties. Als advocaat zette hij zich in voor een financiële compensatie voor overlevenden van de holocaust. Benjamin Ferenc was 103 jaar. De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden... voor het mogelijk versturen van een dreigmail aan een middelbare school. Een middelbare school in Zaandam. De jongens zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De mail kwam dinsdag, op dinsdag bij de Zaanse school binnen. Er werd gedreigd om leerlingen en docenten iets aan te doen. Vanwege de dreigmail besloten drie scholen een dag dicht te blijven. Dinsdag werd ook al een jongen opgepakt, maar hij is weer vrijgelaten. Bijna twee weken na het overlijden van Wim de Bie... heeft zijn directe collega Kees van Kooten voor het eerst gereageerd. In een stuk in de VPRO-gids schrijft hij dat hij een broer verloren heeft. Van Kooten beschrijft hoe hij als tiener al opkeek tegen de Bie... die twee klassen hoger zat op dezelfde school. Toen ze samen radio en later televisie gingen maken... was het de Bie die hun artistieke vrijheid bewaakte... en het geweten was van het duo. Er is volgens Van Kooten iets definitief afgesloten... alsof een deel van mijzelf is gestorven. Het weerperiode met zon, maar ook bewolking deze eerste paasdag. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen is het ochtends droog, maar in de middag gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén opvallende file in Noord-Holland. Die staat op de N208 Assassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 staat 3 kilometer file. De vertraging is wel bijna een half uur. Dit komt door het grote aantal bezoekers aan de Keukenhof.